De wetenschappers laten hun ongenoegen blijken in de Volkskrant. Volgens het bedrijfsleven wordt de economische groei in ontwikkelingslanden bedreigd... als de aidsbestrijding vermindert. De wetenschappers vinden het meningsgezien onverantwoord om te bezuinigen. Het onderzoek naar aids en de bestrijding van aids is van levensbelang voor de hele wereldbevolking, zeggen de wetenschappers. De Tweede Kamer is verdeeld over de vraag op welke plaatsen meer wegen moeten komen. Het kabinet denkt vooral aan Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. Maar regeringspartij CDA wil op meer plaatsen wegen aanleggen. In het Kamerdebat was verder veel kritiek op het plan van de VVD... om de maximumsnelheid op een aantal plaatsen te verhogen naar 130 kilometer. Het geweld van de laatste week in Eindhoven heeft te maken met drugscriminaliteit. Dat heeft burgemeester Van Gijzel gezegd in de gemeenteraad. De afgelopen twee weken waren er vijf schietincidenten. Een man kwam om het leven. Zondag werd een huis beschoten, vermoedelijk met een mitrailleur. Van Gijzel wijst naar houders van koffieshops die banden hebben met criminelen. In Amsterdam hebben voor zover bekend alle daklozen en zwervers vannacht binnengeslapen. Burgemeester Van der Laan had een noodverordening ingesteld om te voorkomen dat mensen s'nachts op straat doodvriezen. Speciale teams hebben de daklozen opgehaald. Vrijwel iedereen ging vrijwillig mee. De noodverordening in Amsterdam geldt tot zondagmorgen. Interpol heeft Wikileaks-oprichter Assange op de lijst van meest gezochte criminelen gezet. Aanleiding is het arrestatiebevel dat in Zweden tegen hem is uitgebracht wegens verkrachting. Assange, die geen vaste woonplaats heeft, kan nu moeilijker reizen. Hij zegt dat er een lastencampagne tegen hem wordt gevoerd omdat hij zoveel geheime stukken openbaar maakt. Het weer, het wordt een koude dag, maximaal min 3 graden. Een harde noordoostenwind maakt het voor het gevoel nog kouder.